gedachten zijn vrij, wie kan ze beletten? Ze eilen voorbij naar eigene wetten. Geen mens kan ze raden of grijpen of schaden, hoe sterk hij ook zij. De gedachten zijn vrij, hoe sterk hij ook zij. De gedachten zijn vrij. Ik denk wat ik wil, wie zal mij verbieden? Mijn denken gaat stil waarheen het wil vliegen. Mijn wens en verlangen heeft niemand gevangen, hoe sterk hij ook zij. De gedachten zijn vrij, hoe sterk hij ook zij. De gedachten zijn vrij. En als men mij sluit in een donkere kerker, dan lach ik ze uit. Mijn feest is toch sterker. Hij breekt onvertroten de grendels en sloten en werpt ze terzij. De gedachten zijn vrij en werpt ze terzij. De gedachten zijn vrij.